Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Staatssecretaris Blokhuis is zeer teleurgesteld dat de wachtlijsten voor psychische hulp nog steeds te lang zijn. Hij zegt dat de GGZ-instellingen hem hebben verzekerd dat ze de wachttijden voor 1 juli zouden terugbrengen tot maximaal 14 weken. Maar dat gaat niet lukken. Volgens Blokhuis zijn er nog altijd mensen die soms vele maanden moeten wachten op hulp. Hij wil dat de Nederlandse Zorgautoriteit de komende tijd scherper gaat controleren als zorgverzekeraars te traag blijven werken kan hij boetes opleggen. Om de lange wachttijden voor het rijexamen korter te maken... kan binnenkort ook s'avonds en in het weekend worden afgereden. Ook vraagt het CBR gepensioneerde examinatoren om weer aan de slag te gaan. Het CBR verwacht dat er dit jaar 34.000 meer examens worden afgelegd dan vorig jaar. De wachttijden daarvoor zijn nu soms langer dan de maximale zeven weken. Een groot probleem is het gebrek aan examinatoren. Bovendien zijn er door de aantrekkende economie steeds meer professionele chauffeurs nodig en willen ook steeds vaker 17-jarigen rijexamen doen. In Zuid-Holland is de brandweer vannacht druk geweest met meldingen van ondergelopen huizen en kelders. Vooral in de Alblasserwaard was veel wateroverlast. Ook iets verderop, vanuit de Hoekse Waard kwamen veel meldingen. En in Schipluiden bij Delft werd een huis getroffen door de bliksem. In Indonesië is het dodental door het drinken van illegaal gestookte alcohol opgelopen tot boven de 100. Vooral in de hoofdstad Jakarta en in het westen van Java zijn de laatste dagen veel mensen bezweken. Maar ook vanuit verder gelegen regio's als Zuid-Kalimantan en West-Papua komen meldingen van slachtoffers van de giftige alcohol. De drank bestaat volgens ooggetuigen uit pure alcohol, hoesdrank en een muggenbestrijdingsmiddel. Het illegaal stoken en verkopen van alcohol laat zich lastig bestrijden in Indonesië... sinds de autoriteiten in 2015 de verkoop van alcohol aan banden legden. Het weer vanochtend af en toe een bui. Later vandaag wordt het steeds vaker droog met af en toe zon. De maximumtemperatuur 18 graden. Morgen en vrijdag wat buien, maar tussendoor ook zon. De middagtemperatuur schommelt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vrij veel vertraging nog in de Randstad op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg. 11 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij. Vertraging zo'n drie kwartier. Na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Driebergen 10 kilometer.